Daarbij uh, ja, vatte de bestuurder zelf vlam, raakte ook gewond. Op beelden op social media is ook te zien dat hij nog uit die auto is gestapt. Dat er toen hulpdiensten eh, met een soort poederblusser hem hebben geblust. En de politie vermoedt op dit moment dat hij de brand opzettelijk zelf heeft aangestoken. Maar waarom ja, of wat voor motief, dat is nog helemaal onduidelijk. De politie laat net weten dat de bestuurder van de auto een Nederlandse man van 50 is uit Noord-Holland. Hoe het met hem gaat weten we niet. Tientallen minderjarigen zijn een bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarvoor waarschuwt inlichtingendienst AIVD. Ze zijn steeds vaker betrokken bij jihadisme en rechtsterrorisme. Vooral in chatgroepen en bij het gamen gaan plannen rond over het plegen van aanslagen, zegt de AIVD. De Verenigde Staten blijven gewoon lid van de NAVO. Dat zei de Amerikaanse buitenlandminister Rubio op een top in Brussel. Hij is daarvoor overlegd met ministers van andere NAVO-landen. Trump steunt het bondgenootschap, zegt Rubio. The United States is as active NATO as it has ever been. The United States President made clear. supports NATO. We're going to remain in NATO. Trump dreigde tijdens zijn eerste termijn nog om uit de NAVO te stappen als andere landen niet meer gaan betalen. Amerika wil dat alle landen die lid zijn hun defensieuitgaven verhogen. En springende dolfijnen, walrussen die op commando blubberen met hun vet of met hun vinnen klappen. De inspectie wil dat het dolfinarium in de Harderwijk stopt met dierenshows als ze niet educatief zijn. Er zijn acht van die shows waarbij het publiek de dieren van dichtbij kan zien of zelfs kan aaien helemaal niet dolfijn, zegt de inspectie. Meerdere onderdelen in de show gaat volgens hen in tegen het natuurlijke gedrag van de dieren. En dat mag niet. Het dolfinarium moet er dus mee stoppen, anders komt er een boete. Het weer droog, zonnig en een graad of 20. En ook morgen een zonnige lentedag. Het wordt dan nog een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits is begonnen en het wordt vrij snel drukker op de weg. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nu bijna 10 minuten vertraging... tussen Schiphol en Roelof Op de A10 Noord voor de Koentunnel is het oponthoud zo'n 5 minuten... En op de N207 rijdt het langzaam van Hillegom naar Alfa aan de Rijn... tussen de afritten Abbenes en Nieuwveen. Daar is de vertraging bijna 10 minuten.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 De man liep daarna met brandende kleding over straat en raakte gewond. De politie heeft het vuur geblust. De auto is uitgebrand. ook de Amerikaanse beurzen beginnen de dag in het rood... na de aankondiging van importheffingen door president Trump. De Dow Jones en Nasdaq zakten bij de opening met 2,5 en 4,5 de brand van zondag in een voormalige noodopvang voor asielzoekers is aangestoken. Volgens de politie is niet duidelijk wie het gebouw in Uggelen bij Apeldoorn heeft aangestoken.